nadat het beroep tegen de beslissing om hem over te dragen werd afgewezen. Rond half tien gisteravond kwam hij aan bij de gevangenis in Scheveningen. Daar kreeg de van oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal de telastenlegging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. Radko Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. In de VS heeft een vechtpartij in een vliegtuig voor veel opschudding gezorgd. Twee passagiers op een vlucht van Washington naar Ghana kregen ruzie toen een van hen kort na het opstijgen zijn stoel naar achteren zette. Het personeel kreeg de twee niet uit elkaar en waarschuwde de piloten. Die besloten om terug te keren naar Washington. Het toestel met 144 mensen aan boord werd daarbij begeleid door twee F-16's. Uit voorzorg loosde de piloten brandstof om niet te zwaar te zijn bij de landing. De twee mannen zijn na een verhoor op de luchthaven weer vrijgelaten. Schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. De jury vond zijn boek De Handen van Kalman Teller het beste uit 111 inzendingen. Andriessen kreeg in Amsterdam een sculptuur en 10.000 euro. Andere genomineerden waren Kissling en Verhuik met De Duim en Bonita Avenue van Peter Buwalda, die met dat boek ook genomineerd was voor de Libris Literatuurprijs. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de maand van het spannende boek begonnen.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 Take a deep breath, don't make a show. Take a step, step and easy flow. Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind thinking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Got to break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out.